net Schut met het NOS Journaal. De Verenigde Staten maken 3,5 miljard dollar vrij voor Israël... om te besteden aan Amerikaanse wapens en militair materieel. Het geld is onderdeel van een militair steunpakket voor Israël... dat het Amerikaanse congres in april al had goedgekeurd, meldt CNN. In de VS is vanuit pro-Palestijnse hoek veel kritiek op de Amerikaanse wapensteun aan Israël... Ook sommige politici, zoals de democraat Bernie Sanders... willen dat de VS de hulp aan Israël stopzet vanwege de oorlog in Gaza. In Gelderland wordt al uren gezocht naar een drenkeling in de Rijn. Hij of zij zou net over de grens in Duitsland in het water zijn geraakt. Bij de zoekactie waren vanmiddag zowel Duitse als Nederlandse hulpverleners betrokken. Ze zochten ter hoogte van Millingen aan de Rijn en even verderop, op de Waal en in het Pannerdenskanaal omdat de zoektocht tot zover niks heeft opgeleverd, hulpactie afgeschaald. Op Franse wegen was het vandaag drukker dan op de officiële Zwarte Zaterdagen. Frankrijk bestempelt elk jaar twee zaterdagen als Zwarte Zaterdag. En dan wordt de grootste vakantiedruk, vakantiedrukte verwacht. De files van vandaag werden vooral veroorzaakt door mensen die terugkeren naar huis. Om 12 uur vanmiddag stond er ruim 1100 kilometer file in Frankrijk. Vorige week, de tweede Zwarte Zaterdag, stond er op het hoogtepunt ruim 1000 kilometer file. IOC-voorzitter Thomas Bach stopt volgend jaar. Volgens de 70-jarige Duitser zijn de Olympische Spelen het beste gediend met een verandering in leiderschap. Bach leidt het IOC sinds 2013. Zijn voorzitterschap zou volgend jaar sowieso ten einde komen... omdat er een maximale termijn van 12 jaar aan verbonden is. Het weer, er trekken wolkenvelden over, maar het blijft droog en nog lang warm vanavond.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 Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië met de test van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vanavond de Nightwalk Mainstage met een hoop lekkere muziek. Als opening horen we een plaat. Ik hoorde hem laatst bij La Fuente. Dat waren de Outfields. Hitje menen, ergens 1986 was het de grote hit met eh, Your Love. En dit keer heeft uh, eh, Diplo er een eh, remix van gemaakt. Dus ja, ik denk, die klinkt mooi. Hij is een paar maanden geleden er dan een andere remix van gemaakt. Maar die vond ik iets minder. Deze vond ik gewoon fantastisch. En ja, La Fuente draaide deze versie ook. Dus ik denk, ik moet hem draaien. CFM Zandvoort, druk weekend. Loveland. Nog een paar leuke festivals. En natuurlijk Dance Valley. Vandaag in uh, Aan de kant van, van de Muiden. Velsen Zuid zeggen ze officieel. Dus het duurt allemaal tot 11 uur, ga ik je straks meer over vertellen. Onderweg muziek, een exclusive mix van uh, Smiles Like That. Maar eerst hoor hier Andrea Tomai met In My House. Ik zeg een hele goede avond. Jouw warming up voor jouw stapavond en nightwalk mainstage. In this house, everybody is equal. is moving to the same all night. we all getting driven by the same kick you know. We all getting glued to the same baselines all night. In this house, everybody is equal. Everybody's moving to the same beat all night. Everybody is equal. Everybody's moving to the same beat all night. We all getting driven by the same kick drum. We all getting glued to the same bass. getting driven by the same kick drum. We all getting glued to the same bass lines all night. In this house, everybody is equal. Everybody's moving to the same beat all night. We all getting driven by the same kick drum. We all getting glued to the same bass lines all night. In this house. In this house, everybody is equal. House, tech house, big room, dance, R&B, and a lot more. If it's got a beat to make you move, it's right here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C C C FM FM FM FM. FM. FM's Nightwalk. Your host on the Nightwalk main stage, DJ Mario Zanfort. Thank you everyone for stepping out tonight. zo krijgen we regen en zo hebben we weer een vieze, warme, snikhete dag. CFM's antwoord. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Beyoncé, je hoeft niet te vrezen voor een rechtszaak tegen haar... vanwege het gebruik van een sample in de hit Break My Soul. In mei werd bekend dat de groep de, de showstappers... haar voor de rechter wilde slepen, maar de zaak is geseponeerd. Beyoncé had voor Break My Soul een sample van het nummer Explode van Big Fredia uit, uh, wanneer was dat, 2014 eh, gebruikt. Leden van de groep, de Showstoppers, beweren dat Big Frida van Explode illegaal gebruik had gemaakt van de teksten uit hun lied Release a Wiggle. En de show, uh, eh, Showstoppers vonden dat ze recht hadden op erkenning en compensatie. in de gerechtelijke documenten werd geen melding gemaakt van schikking. Het is mogelijk dat de zaak simpelweg is ingetrokken, zo schrijft Rolling Stone. Tegenwoordigers van Beyoncé en showstappers reageerden nog niet op verzoeken van het muziekblad om een reactie. Dus ja, ja het zal allemaal wel meevallen. En de Oostenrijkse politie die heeft een derde verdachte opgepakt... in de zaak rondom de verijdelde aanslag op het concert van eh, Taylor Swift. Het gaat om een 18-jarige man uit Irak. De nieuwe verdachte hoort tot een kring van de 19-jarige overdachte... die woensdag werd gearresteerd. Zo meldt de, eh, de Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man eh, die onlangs islamitische staat trouw had gezworen... was van plan om met steekwapens en explosieven veel slachtoffers te maken... op het plein voor het stadion, waar het concert zou plaatsvinden. En eh, woensdag werd ook nog een 17-jarige verdachte aangehouden. Oostenrijkse media melden dat een 15-jarige jongen... die werd gehoord is aangemerkt als getuige en niet als verdachte. En de concertorganisatie besloot naar arrestaties... om de drie concerten die Swift donderdag, vrijdag en zaterdag in Wenen zou geven te annuleren. De shows die onderdeel waren van Swift, eh, de Erase Tour... zouden plaatsvinden in het uh, Ernst een het eh, stadion. Waar 55.000 eh, mensen in kunnen. Maar eh, ja, gecanceld in verband met die begolen die een aanslag wilde plegen. Maar gelukkig is dat allemaal verijdeld. CFM Zandvoort, ik wordt weer veel te veel. Muziek. En wat voor muziek? Hugo featuring Toto La Mompazina alweer. Met, uh, nou ja, alweer. Ik heb hem nog niet gedraaid, maar uh, hè? La Bedolaga. Die extended mix. Je hoort het hier op in de Nightwalk. bonita y es bonita y la dolaga por el suelo. Bonito como se riega y la dolaga por el suelo. Como se riega por el suelo. Ay, es bonita por el suelo. Ay, es verdecita por el suelo. y la dolaga por el suelo. y la dolaga por el suelo. party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. was a little bit baller. I wish I was a baller. I wish I had a girl look good. I was a little bit baller. I wish I was a baller. I wish I had a girl look good. I was baller. Wish I had a rabbit in a hat with a pack. So I'm baller. I wish I was a little bit baller. I wish I was a baller. I wish I had a girl look good. I was baller. Wish I had a rabbit in a hat with a pack. So I'm baller. I wish I was a little bit. Wish I was a little bit baller. Wish I was a baller. Wish I was a baller. Wish I was a little bit. Wish I was a little bit baller. Wish I was a baller. Wish I was a baller. Wish I was a little bit. Wish I was a little bit baller. Wish I was a baller. that was a problem. Little bit, that was a little bit taller. That was a problem. That was a problem. Little bit, that was a little bit taller. That was a problem. That was a problem. Little bit, that was a little bit taller. That was a problem. Yeah. Hey. I'm sad, I call her, I'm sad, I call her, I'm sad, I call her, I'm sad, I call her.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 En dan zou je denken, die plaat kennen we toch al? Ja, die plaat heeft hij jaren geleden heeft hij die gemaakt, uh, Blue Boy. Maar eh, dit keer is uh, eh, Federal Grant in de studio bezig geweest. Die heeft er een extended remix van gemaakt. En daarvoor horen we Akim Ravel met Baller. Dat is ook weer zo'n oud nummer uit de jaren 90 die in een nieuw jasje is gestoken. Het is even tijd voor de party update. Zaterdag 10 augustus. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Wat voor leuke feesten allemaal gaande vanavond. Nou, als eerste natuurlijk in de Escape Brainwash begint om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend. Het gebeurt allemaal in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is er weer. Hij is weer van vakantie terug. Onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft daar de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Frederik Abbas en Eloy Hoys. En de MC is Prime. En vanavond dus in de Escape wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen komen we bij Club R. Daar is vanavond Throwback. Begint ook om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer eh, informatie afgekort de letters thrwbck.nl of r.nl. Daar vind je al die informatie. Dat is natuurlijk uh, hiphop en R&B. En als je een beetje van hip-hop en R&B houdt... dan moet je zeker ook eh, naar de Melkweg gaan vanavond. Dat is wekelijks feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk Encore, wekelijks feestje. En dat is de hoop of hip-hop en R&B. Voor meer informatie aan elkaar geschreven Encore Amsterdam Amsterdam.nl. encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En de line-up, nou het zullen een van de residents zijn, maar eh, dat eh, ga je allemaal meemaken als je daar binnenkomt in de Melkweg. Het uh, wekelijks feestje Encore. En ja, evenementjes, grote festivals, die zijn natuurlijk eh, door heel Nederland. En een van de festivals, erg populair, is Loveland Festival. De zaterdageditie, ze maar natuurlijk ook de zondageditie. En vandaag begon het allemaal om 12 uur. En het duurt tot vanavond 11 uur. En dat wordt gehouden in eh, op het festivalterrein Sloterplas. Loveland Festival. En voor meer informatie, check de website aan elkaar geschreven lovelandfestival.nl Met eh, een hele waslijst met de eh, DJ's. Aad, Amé, Anfisa Lataigo, Anna Reus, Ben Klok, Ben Sims, Enrico Sanguiliano, Eric Prits, Holly Dion, Jeremy Orlando, Hollander moet ik zeggen, Luc van Dijk. Nou ja, gewoon te veel om op te noemen. Vandaag dus allemaal uh, Loveland Festival is vanmiddag om 12 uur begonnen. Het duurt tot vanavond 11 uur. En dan heb je natuurlijk ook nog een, eh, een zondageditie. En natuurlijk eh, een van de grootste feestjes, mijn favoriet op dit moment. Uh, ik ben er straks even langs geweest. Uh, is Dance Valley Het recreatiegebied Spaarwoude is ook vanmiddag begonnen om 12 uur. Tot 11 uur vanavond duurt het. En dat is uh, Dance Valley aan elkaar geschreven. Dancevalley.com of sparenwouden.nl Daar vind je ook een hoop informatie. Met onder andere Alok, Dimitri Vegas en Like Mike, La Fuente. Een van mijn favorieten, ik heb hem vanmiddag nog even gesproken. Lost Frequencies, Paul Kalkbrenner Live, Tony Jr., Underworld, The Gang Live, Flado. Cold Black, DJ Isaac, Wildstylers, Benny Rodriguez, Ida Engberg, Lucas en Steve, Dub Vision, Mr. Belt and Weasel, Quintino, Charlie Loudnoise is de Dark Raver, Frequencer, Outsider, Party Racer Radical Redemption. Housequake, Kim Chaos. Nou, eh, een heleboel podia's met een heleboel eh, ja, grote artiesten. Het tot 11 uur vanavond. Dance Valley 2024. En morgen hebben ze de, de, de, de, de Dutch Valley variant. Alleen het mag geen Dutch Valley meer noemen, het is verkocht. En eh, die naam die mocht niet meer. Dus ik geloof iets van zien in zomer of zoiets dat het heet. En dan hebben we ook nog eens Latin Village. Maar vandaag dus Dance Valley in recreatiegebied eh, Sparen Wouden. En we gaan stil met muziek, want ik lul weer veel te veel. Milk and Sugar met Let the Sunshine, de James Hur Scorpio Extended Mix. Hoor je nu op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Hot Juicy. Met een oudje van Mouse T. Horny, alleen dit keer in de Riverstar Extended Remix... heeft hij eh, een paar maandjes geleden opgenomen in de studio. En eh, ja, hij, is nieuw. <laughs> Oude plaat in een nieuw jasje. CFM Zandvoort, de Nightwalk. De Nightwalk mainstage moet ik zeggen. Het is even tijd voor de, eh, de Nightwalk. En welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de radio, op de streams en natuurlijk op de outdoor festivals. Op 10 deze week Todd Terry en een sound design met Bounce to the Beat. In de Chris eh, Stasi remix. Op 9 Jazzy, Sonny Fodero en D.O.D. met Some Days. op 8 eh, Curtis Mayfield met Move On Up in de Mark Knight remix. De extended versie. Op 7 Odin en Fatso en eh, Poppy Bascom met Tell Me What You Want. Op 6 deze week Kasim en uh, Mahalia Fontaine met The Speech. Op 5 Disclosure, He's Gone, Dance On. Op 4 Sam Jacobs en met Blueberries. Op 3 Parshaw met Pick Up The Phone samen met uh, Nate Op 2 deze week Marlon Hofstad en Fisher. En die zit Daddy uh, Trance met It's That Time, de Fisher remix. En ik hoop echt dat die binnenkort op 1 staat. Daar was ik eigenlijk al voor uitgegaan, maar uh, nog steeds op 1. Deze week Parshaw. Op nummer 3 hebben ze plekje. En deze week op 1 nog steeds op 1. Too cool to be careless. Nou, die heb je zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van David Tort met, samen met Oken met Jibaro? Je hoort het hier op CFM's antwoord in The Nightwalk. Oh, oh, oh, Everybody listen to me 100 till midnight. The Nightwalk main stage on ZFM. The Nightwalk main stage. was Dennis Ferreira en Janelle Kroll met Mind Your Step in de Sam Divine Extended Remix. En daarvoor hoorde je nog Milk and Sugar en eh, Maria Marquez met Canta del Pilo. Del Pilon moet ik zeggen in de James Hur Extended Remix.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 Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nu de nummer 2 uit de Nightwalk 10. Ik verwacht dat die binnenkort op 1 staat. Marlon Hofstad met It's That Time de Fisher Extended Remix. Ik zeg zometeen na de break.